Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een spannende dag in Turkije. Vandaag zijn daar verkiezingen en het is nog maar afwachten of de huidige president Erdogan blijven zitten. In Turkije zijn mensen er veel mee bezig, merkt onze correspondent. Mensen zijn zenuwachtig. Ehm, dit is geen gewone verkiezing, dat hoor je veel. Eh, de sfeer is natuurlijk zo gespannen omdat er zoveel van afhangt... en omdat het er steeds meer op lijkt dat Erdogan dit wel eens kan gaan verliezen zondag. Erdogan staat in de laatste peilingen net achter oppositieleider Kılıçdaroğlu. De politie heeft vannacht op de A15 bij Rotterdam een reconstructie gemaakt van een dodelijk ongeluk op tweede kerstdag vorig jaar. Bij dat ongeluk kwamen drie mensen om. Een deel van de A15 bij Rotterdam werd afgesloten voor de reconstructie. Er werd gekeken of de detectielussen werken. Daarmee wordt de snelheid gemeten. De veroorzaker van het ongeluk, een man van 28, reed veel te hard en had veel te veel gedronken. Hij raakte zwaar gewond en zegt dat hij zich niets meer kan herinneren van het ongeluk. In Diezen in Brabant is vannacht een plofkraak geweest op een geldautomaat. Het gebouwtje waar de automaat in zat is volledig ingestort. Getuigen zeggen dat er twee of drie mannen rondliepen die in een donkere auto zijn vertrokken. De politie doet nog onderzoek. En het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Zangeres Loreen kreeg veruit de meeste punten van de vakjuries voor het nummer Tattoo. Finland werd tweede. Zij kregen de meeste publiekstemmen, maar dat waren er niet genoeg om boven het totaal aantal punten van Zweden uit te komen.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 Het thema van vandaag is eh, de jazz classics en met alle grote namen. En vandaar dat we dan ook gelijk verder gaan met Duke Ellington en John Coltrane. setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze. What? love. nogmaals een hele fijne goedemorgen hier bij Jazz op ZFM. Op een beetje bewolkte moederdag vanuit Zandvoort. U hoorde achterin volgens uh, eh, Toets Tillemans met het nummer uh, Dr. Pretty. En daarna eh, Duke Ellington en John Eltrain met In a Sentimental Mood. En daarna natuurlijk ook een bijzondere jazz classics. Echt fantastische muzici. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Ik heb nog wel een leuk verhaal over Ellington. Ellington werd geboren als zoon van een Oberkellner in, eh, nou, eigenlijk in, in, New York. Nee, nee, in, eh, sorry, in Washington. En eh, zijn vader die werkte onder andere ook in het Witte Huis. En daarna had hij een catering service. zijn vader probeerde zijn kinderen op te voeden zoals het in een normaal burgerlijk gezin in Amerika toen de tijd de norm was. En daarom kreeg de jonge Ellington ook eh, gelijk pianoles vanaf zijn zevende. Hij vond het eh, aanvankelijk helemaal niet leuk, maar hij kreeg toch de smaak te pakken en je ziet eh, wat er van komt. En ik ben heel even van me doen omdat er een paar knopjes niet werken. Daarom gaan we ook fijn verder met het volgende nummer. En dat is So What van Miles Davids. Ook een fantastische jazzgrootheid. Laura Fiji. Ook ik luister naar ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere let a dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops fly over the van Chip Harper. Het lied, dat is eh, wel eh, typisch ook. zie je maar ook weer dat het eigenlijk een nummer is... wat tijdloos is als het uit 1938 komt. Maar het lied werd eigenlijk geschreven voor de Wizard of Oz... en werd, eh, waar het werd gezongen door Judy Garland... En het uh, bijzondere is ook wel dat het in die tijd, zeker in de, in, in de oorlog, ook stond voor waar Amerika voor stond. Dus dat het eh, in de toekomst achter de regenboog betere tijden zouden komen. Dat is eigenlijk het idee van, eh, of de bedoeling achter dit nummer... en wat voor betekenis het kreeg in, de, in die tijd en zeker in de Verenigde Staten. Als we het hebben over grootheden, grootheden in de jazz... dan mag zeker één Nederlandse muzikanten eh, zeker niet missen... En dat is natuurlijk Rita Reis. Ik heb een mooi nummer uitgekozen van Rita Reis. En dat is What a Different a Day Makes. En dat is zeker op moederdag uh, zeker van toepassing. What a difference a day made 24 little hours Brought the sun and the flowers used to be brave. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are true, dear. Since you said you were mine, what a difference day made. There's a rainbow before me skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. difference Rita Reis met uh, What a Difference Day Makes. Het is... Eh, het is echt een fantastisch nummer. En Rita Reis is natuurlijk... Eh, waar Nederlandse jazz ook voor staat. Zeker als je het over grootheden hebt. En als je ook het over jazz classics heeft, daar heb je het voornamelijk ook, of nou, voornamelijk, heb je het ook over een nummer wat eigenlijk door vele muzikanten is vertolkt. En dat is eh, Desafinado. Een van de mooiste eh, opnames van Desafinado vind ik persoonlijk zelf uh, Stan Getz, Maar dat komt ook omdat ik vroeger als kleine jongen op de achterbank van de Simca 1000 eh, zat. En mijn vader een bandje in het cassettedek voor in de auto had. En dat, nou, we hadden maar één cassettebandje. En daar stond onder andere Stan Getz op met Desafinado. met het eh, prachtige nummer Desifinado. Wat ik nou het mooie vind aan uh, Stan Cats op zijn tenorsaxofoon... is hij dat hij eh, heel gevoelig kan spelen, mellow zeg maar. En ook dat hij supersnel, en zijn, ja, supersnel kan spelen. En hij werd vooral beroemd, en daarom staat hij ook bekend... als de sound, het geluid van Stan Cats op zijn saxofoon. Hij heeft natuurlijk nog veel meer prachtige nummers vertolkt. Een daarvan is ook waarmee hij heel bekend is geworden. is The Girls van Ipanina. Dat doen we verderop in deze uitzending. Maar ik probeer zo breed mogelijk eh, eh, te kiezen uit alle grootheden die, eh, die, die, de jazz groot hebben gemaakt. Zeker in het begin van de vorige eeuw. En eentje die er ook zeker niet mag missen is Miles Davis. Met een prachtig nummer, Milestone. Miles Davis. Een, fantastische trompetist en ook een, eigenlijk een, eh, een multi-instrumentalist. Hij speelde onder andere trompet, bugle, uh, piano, orgel, synthesizer. En Davids eh, wordt gezien dat hij een zeer grote rol in de jazzmuziek heeft gehad in de geschiedenis. Hij speelde verschillende stijlen, waaronder Bob, cool jazz, modale jazz en jazz rock fusion. David was een eh, speel in de ontwikkeling van de genoemde drie stijlen. Als gevolg hiervan wordt hij... Eh, nou, mijn blaadje valt naar beneden. Het gaat... Het, eh, sorry mensen, het, het, gaat vandaag niet zo lekker. Dus we gaan snel door naar het volgende nummer. En dat is Duke Ellington met het nummer Mood Indigo. over Miles Davis. Omdat Miles Davis natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker in het begin van de vorige eeuw in de, eh, in in de jazzmuziek. En hij heeft toch wel gezorgd voor een vernieuwing in die tijd in de jazzmuziek. En Davis eh, speelde naast onder andere Louis, eh, Louis Armstrong, Duke Ellington en John Coltrane... een zeer grote rol in de geschiedenis van deze jazzmuziek. Hij speelde verschillende stijlen, waaronder bop, cool jazz, moderne jazz en uh, jazz fusion. En Davis was een speel in de ontwikkeling van de laatstgenoemde drie stijlen... Eh, en als gevolg hiervan werd hij eh, in de media en ook wel onder zijn collega's de Picasso of Jazz genoemd. Nou, als je zo'n naam meekrijgt van je collega's en, eh, en de media en de, en de kranten... dan ben je toch zeker wel iemand die invloed heeft gehad op vernieuwing en verandering in de jazz. De stijl van Davis is herkenbaar en origineel en oefent decennia na zijn overlijden nog invloed uit op de jazz. Op een deel van zijn opname gebruikt Davis eh, een, Harmon Mute, een type demper... waarmee hij het typische trimble creëert uit zijn trompet. Dat tijdens de rest van zijn carrière direct met hem geassocieerd bleef worden. Nou, als er zo over je wordt geschreven, dan ben je echt een grootheid. Eh. en een andere grootheid is natuurlijk ook uh, Duke Ellington. En uh, dat nummer hoort u nu. Met het nummer Mood Indigo. nummer wat eh, door Duke Ellington geschreven is. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit eh, eerste uur jazz... op deze prachtige zondagmorgen, moederdag vanuit eh, Zandvoort. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En in de tweede uur gaan we ook weer verder met uh, jazzgrootheden. En, en, en klassieke, echt bekende jazznummers. En ook vertolkt door andere artiesten. vandaar nou, dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur. is jammer, want het gaat, de, vliegt, de tijd vliegt. En zeker als je het over grootheden hebt in de jazz... mag de één absoluut niet missen. En dat is natuurlijk uh, net King Cole. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen.